Uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht twee explosies geweest. De eerste ontploffing gebeurde rond kwart voor drie bij een woning. Vervolgens ontstond er brand. De tweede explosie gebeurde rond tien voor vier, eveneens bij een woning. Kort daarna reed volgens de politie een auto weg. Bij beide explosies raakte niemand gewond. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een 59-jarige man is waarschijnlijk verantwoordelijk voor een reeks moorden in New York. Het gaat om tien slachtoffers die werden gevonden op Long Island. De politie kwam de man op het spoor na een tip van een getuige. Vervolgens werd zijn DNA gevonden op de overblijfselen van enkele vrouwen. De politie doet al tientallen jaren onderzoek naar de vermeende seriemoordenaar. De man wordt aangeklaagd voor de moord op drie van de gevonden slachtoffers. Een Nederlandse belastingadviseur wordt ervan beschuldigd miljoenen dollars te hebben verborgen bij de Amerikaanse Belastingdienst. Het gaat om fiscalist Frank B., die voorheen veel voor grote sterren werkte. Hij bedacht constructies zodat zijn cliënten minder belasting hoefden te betalen. Hij is aangehouden in Italië en wordt uitgeleverd aan de VS. Een klassiek concert van de BBC in Londen is verstoord door, de door klimaatactivisten. Ze bestormden het podium met vlaggen van de actiegroep Just Stop Oil... Vrijwel direct werden ze dus door de beveiliging van het podium gehaald. Just Stop Oil wil dat de Britse regering stopt met het verlenen van nieuwe olie- en gasvergunningen. Schrijfster Marga Minko is overleden. Ze was vooral bekend van het boek Het Bittere Kruid uit 1957. Daarin beschreef ze hoe ze als enige van haar Joodse familie de oorlog overleefde. Minko ontving meerdere prijzen, waaronder de PC-hoofdprijs voor haar hele oeuvre.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 And on Thursday and Friday and Saturday, we chill on Sunday. Break it down. Break it down. Since I met this special lady, ooh yeah, I can't get her off my mind. She's one of a kind. And I ain't about to deny it.